Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn door corona veel minder gaan sporten. En ook nu het weer kan, heeft niet iedereen een nieuw sportschoolabonnement genomen... of zich weer aangemeld bij de voetbal- of volleybalclub. Sportbond NOC-NSF doet er regelmatig onderzoek naar... en ziet dat we vooral minder binnensporten doen. Dat is ook logisch. de zwembaden, de fitnesscentra, eh, de sporthallen... die zijn allemaal dicht geweest. Maar helaas hebben ook best wel veel buitensporten... toch echt wel een daling van het aantal leden en eh, deelnemers gezien. En wat mij heel erg opviel was dat bijvoorbeeld onder jongeren... zelfs het hardlopen flink achteruit is gegaan. Mensen die wel bleven sporten deden dat minder vaak. Er zijn nieuwe video's opgedoken uit Butsja in Oekraïne. De New York Times heeft ze bekeken. En zegt dat te zien is dat Russische militairen betrokken waren bij executies in dat plaatsje. Butsja werd een maand bezet door de Russen. Toen ze weg waren werden er honderden lichamen van burgers gevonden. Ook vliegmaatschappijen hebben een tekort aan personeel. Transavia zou daarom volgens de Telegraaf al tientallen vluchten hebben geschrapt. En ook TUI zou te weinig mensen hebben. Vakbond FNV zegt dat dat deels komt doordat stewards en stewardessen naar KLM zijn vertrokken. En een grote politiecontrole op de A12 gisteravond. Alle auto's die uit, Nederland, of die uit Duitsland de Nederlandse grens overstaken werden gecheckt. Daarbij werden vier mensen opgepakt. We hebben een eh, man uit Montenegro aangehouden. Daarnaast is er nog iemand aangehouden. Iemand die ja, medicatie illegaal in Nederland eh, in probeerde te smokkelen of mee te nemen.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 Entertainment site TMZ weet dat hij geboren is op 13 mei in Los Angeles. Hoe het jongetje heet is nog niet bekendgemaakt. Het weer, het is nu even droog, maar rond lunchtijd wordt het weer nat. In het zuidoosten kan het vanmiddag weer flink gaan onweren. Met hagel en zware windstoten en veel regen in korte tijd. KNMI waarschuwt voor schade door omvallende bomen, wateroverlast, blikseminslag en rondvliegende spullen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen eigenlijk prima door.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 only love that can bring peace So won't you try, try your love. from wrong to right. Please, Father, please, this world we live is faulted. Deliver us from all this evil and pain. God bless the heart that looks unto his brother, praising out your name.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 Hallo? Ja? Ja, zo waar. Nee, je niet. Ben je er? Ja, even kijken waar je onder zit. Zeg eens wat. ik ehm, ben Albert-Jan Vos uit Zandvoort. Uit Zandvoort. Goedemorgen, meneer Zandvoort. Eh, uit Vos, ja. Krijg je een seintje op het mengpaneel? Je krijgt een seintje op het mengpaneel en je zit nu gewoon op de mengtafel. Keurig, netjes. Ja, nou, super. Ja, dan moet je die truc maar, eh, moet je maar zo hanteren. Dus als er iemand gebeld moet worden, moet je Charles laten bellen. Ja. En dan zegt Charles van, ik verbind je door, blijf hangen. En dan hekje, hekje, nog wat. Ja. Hekje, hekje, sterretje. En dan krijg jij, hem, krijg jij hem op het mengpaneel. Dan krijg ik hem op het mengpaneel. Oké. Nou, eh, hartstikke goed. Ja, het is logisch dat als Charles nu niks hoort, want ik heb de microfoon openstaan. Dan gaan die Ja, ja want je kan, je kan namelijk niet meer eh, terug naar Charles. Nee, oké. We moeten Alles gaat dus nu via de mengtafel. Ja, je kan de Charles een microfoon wel open, openzetten als hij mee wil lullen. Ja. En dat wel, maar je, je kan hem niet meer Mag ik u er even op wijzen, uh, let op uw taalgebruik, want u bent in uitzending. Ja, verdorie. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen, dat heb je helemaal niet in de gaten natuurlijk, hè? Ja, we zijn wat vroeg, luisteraars en kijkers. Eh, jullie beginnen toch om tien uur? Ja, wij beginnen om tien uur. Eh, de boys, eh, de boys waren al eerder in town als, als verwacht, dus ja... Maar wij zaten dus toch met wat technische problemen gezien de vorige keer. En nou ja, ik denk, er is er maar eentje die je kan bellen ervoor. En daar ben jij. Dat weet je, hè? ik ben zo technisch, hè? Jij bent zo technisch en wij, wij prefereren wat slagroomsoesjes bij de koffie. Ja. <laughs> wat, gaat er van de, wat ga je vandaag in de uitzending doen? Ehm, ja, daar kan ik eigenlijk... Eh, eh, ja, een heleboel eigenlijk. En eh, de walkers ik voorlopig bij laten, zeg maar. Oké, nou, het eerste verzoekje is al binnen en dat staat op je mobiel. Oh my god. Nou, we gaan kijken waar we hem in kunnen passen. En u zult genoemd worden met naam en toenaam, zal ik maar zeggen. Ja. Ik zou, ik zou zeggen, gezien de tekst zal ik hem, eh, als ik jou was, maar als eerste draaien. Daar ben je er vanaf. <laughs> wie weet, wie weet, wie weet. Oké jongens, veel plezier. Dankjewel. Groetjes. Groetjes, hoi.